Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zoals verwacht is Lukashenko volgens de eerste exit poll de grote winnaar van de presidentsverkiezingen in Belarus. Volgens de staatstelevisie kreeg hij 87,6 van de stemmen. Dat Lukashenko zou winnen was van tevoren al een gegeven. In Belarus zijn onafhankelijke media verboden... en alle belangrijke oppositieleden zitten gevangen... of zijn gedwongen naar het buitenland te vluchten. De Colombiaanse president Petro staat niet toe dat vliegtuigen uit de VS met migranten aan boord op Colombiaans grondgebied landen. Dat zegt de president op X. Twee Amerikaanse deportatievluchten zijn vanwege het besluit geweigerd en moesten omkeren. Er zouden zo'n 160 migranten aan boord zijn geweest. De Colombiaanse president vindt dat de migranten als criminelen behandeld worden. Ook Mexico en Brazilië zijn deze week al in verzet gekomen tegen de deportaties. Het dodental bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon is opgelopen tot 22. Ook raakten zeker 124 mensen gewond. Al dagen zijn er confrontaties tussen Libanese demonstranten en het Israëlische leger. Libanese burgers willen naar huis in het door Israël bezette gebied in Zuid-Libanon, maar worden daar tegengehouden. Sparta Rotterdam heeft in Alkmaar verrassend gewonnen van AZ. Het werd 1-2. Het is voor Sparta de eerste zege onder coach Marie Stijn... en de eerste in de eredivisie sinds 21 september. De Rotterdammers stonden lang voor met 0-1... maar in blessuretijd scoorden beide clubs nog een keer... wat de eindstand bracht op 1-2. RKC Waalwijk is niet langer de hekkensluiter van de eredivisie. In eigen huis wonnen de Waalwijkers vandaag de derby tegen Willem II met 2-0. Eerder vanmiddag won Pek Zwolle met 1-4 van Fortuna Sittard.